Adios, Zonnig Mexico. Blijf van je dromen. Adios, Zonnig Mexico. Van jou alleen. Adios, Zonnig Mexico. Ik zal weer komen. Adios, Zonnig Mexico. Daar wil ik hier. Maria weer zal ontmoeten, dan zal het feest zijn in Mexico. Adios zonnig Mexico, blijf van je dromen. Adios zonnig Mexico, van jou alleen. vergeten die nachten met haar aan het strand. Verklaarde mijn liefde met love letters in het zand. Je huilde en zei, waarom ging je van me heen? Blijf toch in Mexico, ach laat me niet alleen. Adios zonnig Mexico, blijf van je dromen. Adios zonnig Mexico, van jou alleen. Adios zonnig Mexico, ik zal weer komen. Adios zonnig Mexico, daar wil ik heen. Als ik Maria weer zal ontmoeten, dan zal het feest zijn in Mexico. Adieu zonnig Mexico, blijf van je dromen. Adieu zonnig Mexico, van jou alleen. Maria weer zal ontmoeten, dan zal het feest zijn in Mexico. Adios ik Mexico, blijf van je dromen. Adios ik Mexico. On your way.